you won't do the same. No, no, no, no. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman, that's just what you are.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna 70% van de kiezers in Ierland heeft gisteren zijn stem uitgebracht tijdens de parlementsverkiezingen. De eerste uitslagen worden in de loop van de middag verwacht. Waarschijnlijk zal oppositiepartij Fine Gael nu de grootste partij in Ierland worden. De regeringspartij Fianna Fáil houdt rekening met fors verlies. Veel kiezers hebben de partij de rug toegekeerd omdat ze Fianna Fáil verantwoordelijk houden voor de economische problemen in Ierland. Het is vrijwel uitgesloten dat er onder de 200 vermisten na de aardbeving in Nieuw-Zeeland nog overlevenden zijn. Het officiële dodental staat inmiddels op 123, zodat het uiteindelijke aantal slachtoffers iets boven de 300 zal komen te liggen. Daarmee zou de ramp nog groter zijn dan die van 1931, toen bij een aardbeving in Nieuw-Zeeland 256 mensen omkwamen.